Radio 1. 4 uur door Almegens met het NOS-journaal. Richard van Zwol, de hoogste ambtenaar van toenmalig premier Balkenende... heeft de Amerikanen geadviseerd hoe vicepremier Bos het beste kon worden overgehaald... om langer in Afghanistan te blijven. Dat blijkt uit Wikileaks-documenten die de NOS heeft. Toen duidelijk was dat het CDA de missie in Oeruzgan wilde verlengen en de PvdA niet, sprak topambtenaar Van Zwol hierover met de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Daalder. Van Zwol suggereerde in dat gesprek dat Amerika Bos duidelijk moest maken dat het voor zijn eigen internationale carrière beter zou zijn om akkoord te gaan met verlenging van de missie. Eerder al bleek uit de Wikileaks-documenten dat ook ambtenaar De Gooier, de Amerikaanse ambassadeur, heeft gevraagd Bos onder druk te zetten. Artsenfederatie KNMG voelt niets voor een speciale kliniek voor mensen die een einde aan hun leven willen maken. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Leven zijnde zei gisteren in Nieuwsuur dat er mogelijk binnen een jaar een kliniek is waar mensen zelf of met hulp binnen drie dagen een eind aan hun leven kunnen maken. De NVVE schat dat 10.000 mensen per jaar een verzoek voor euthanasie of hulp bij zelfdoding doen. Bij ruim een derde weigert een arts, hoewel het binnen de wetgeving mogelijk is. In de kliniek kunnen ze wel geholpen worden de federatie KNMG vindt dat in zo'n kliniek de nadruk te veel ligt op het bespoedigen van de dood. Zorgvuldige besluitvorming vraagt om een open blik, niet om een tunnelvisie waarbij de dood de enige uitkomst is, schrijft de KNMG. Vier Haitianen hebben een aanklacht ingediend tegen oud-dictator Duvalier. Ze beschuldigen hem van misdaden tegen de menselijkheid. De vier zouden tijdens zijn regime gevangen zijn gezet. Duvalier, beter bekend als Baby Doc, kwam zondag onverwacht terug naar Haiti... na een ballingschap van 25 jaar. Hij werd dinsdag opgepakt voor verhoor, maar is nu weer vrij. Volgens zijn advocaat is Baby Babydoc niet van plan Haiti te verlaten. Hij zou plannen hebben om opnieuw president te worden. Het weer vannacht wisselend bewolkt en wat buien. Later droger, dan zijn er opklaringen. Landinwaarts gaat het 1 of 2 graden vriezen. Overdag zonnige periode en dan wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA de nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Melanie en Bunny, zo heten ze. Voor het eerst getekend op het label Stax. Een van de eerste acts op het label Stax. En dat is een hele tijd geleden, jaren 60, jaren 70... waren ze nog even populair, waren ze nog even bekend. En daar is ze bij gebleven. Only You Know and I Know aan het begin van een nieuw uur... VARA hier op Radio 1. Paul van Gelder tussen 2 en 4. En nu nog tussen 4 en 6. Dit het gedeelte van het programma De Nacht klinkt anders met Hubert Mol. Opgesplitst dus in twee gedeelten. Roel Koeners doet het in zijn eentje de hele nacht. En wij doen het met z'n allen, met z'n tweeën. Say it. Say the word, In the beginning, I Now I've got it. The word is good. Everywhere I go, I can hear it said. In all the good books and the bad books I've read. Don't say it, don't. a word, it's a holy call. It's a word, it's a word. a word, it's a word they call love. Now it's a word, it's a word. bandje heet Mos. Het is een Nederlands bandje. Ze hebben een leuke cd gemaakt. Dateert van 2010. Er staan leuke liedjes op. Leuke poppyachtige plaatjes. Uitgebracht op het Excelsior-label. En dat is een label dat Nederlandse artiesten steunt, ondersteunt. En zij hebben daar een plekje in mogen vergaren. En dat doen ze hartstikke goed. Daarvoor kunnen luisteren naar Betty Lavette. Betty Lavette, The Word, heeft een LP of een ja, plaat, zo kan ik het eigenlijk wel noemen. Maar cd uitgebracht met allemaal liedjes. The British Rock Songbook. Liedjes die we al lang kennen van andere artiesten... maar daar heeft ze haar eigen interpretatie aan gegeven. En dan nou klinkt het zoals het zojuist klonk. Want je hoorde het liedje The Word... staat dus op de nieuwe cd The British Rock Songbook... afkomstig van Betty Lavette. En ze treedt overal op. Probeerde nog even te kijken of ze in de buurt is... maar kan niet zo goed vinden, niet zo snel vinden... of ze nog op tournee is en of ze nog bij ons in de buurt zal zijn hier in Nederland. 13 minuten over vier. Wel eens gehoord van Frederick Knight. Frederick Knight was een one-hit wonder op het Stax label. Ja, nou, er valt weinig over te vertellen. Behouden ze het feit dat het liedje Ring My Bell van Anita Ward... aanvankelijk voor haar bedoeld was... en dat de credits uitgaan naar deze Frederick Knight. Dat kan ik je dan vertellen als hitgevoeligheid. Maar ze heeft natuurlijk wel meer platen uitgebracht dan die One Hit Wonders. Luister bijvoorbeeld naar deze. Uitgebracht op het Stax label. And oudje. I've been lonely, I've been lonely for so long. I've been lonely for so long. I've been lonely for so long. Don't seem like happiness will come along. somebody help me, please. Cause I've been lonely for so long. Don't seem like happiness will come along. I've been lonely for so long. Don't seem like happiness I know what it feels like to be lonely. To have your friends turn their backs on you. Yes, I've been lonely. To never know the real meaning of peace of mind. Yeah. I've been lonely for so long. Frederick Knight. I've been lonely for so long. Het was zijn enige hit die hij had. Zijn enige hit die hij zelf op zijn naam kon zetten. Voor het steeklabel. Verder heeft hij nog wel wat credits verkregen. Ook voor liedje waar Leonard Cohen mee aan de haal ging. Maar wat van origine werd overgenomen door Marlena Shaw. Dat was Be For Real. En daar is het dan uiteindelijk bij gebleven. Een beetje merkwaardig is het als je kijkt waar Salomon Burke is overleden. Schiphol namelijk. Dat is toch heel raar. Op weg naar Nederland had een cd opgenomen met De Dijk... op weg naar Nederland omdat hij met De Dijk zou optreden. Het is er niet van gekomen. Het verhaal is bekend. Salomon Burke en De Dijk, Holland tijd. Gather round, my friends, take a load off your mind. Have a drink, tell me your ancient stories. Make them strong, no guts, no glory. There's a touch of road ahead of us, but right now we're just fine. Tell me how you want it, cause we know just how. taking it easy. Truth comes from within. No one will send it. If we won't talk, we won't call us friends. This is seven heaven. I don't mean from up above. this is seven heaven. When push, push comes the shove, it all comes down to love. Nothing ever is perfect. Everything blows with the wind, with the wind. It ain't easy with real friends. I don't feel weary. But all things turn around, turn around. And we might just win. Oh, yes, life has good and bad incorporated. It moves on the road to kicks and bends. We all play our part, but right now, our thirst thirst to be quenched. Drink up, drink up, drink up. This is seven heaven, and I don't mean from up above. This is this is the seven heaven. When push push comes to show. gebracht. Vlak voor zijn dood. En misschien klinkt het wat raar, gelukkig maar... want dan hebben we in ieder geval dit document van Solomon Burke... en de tijd Holland Tide, zo heet het album, waar het vandaan is gehaald... en een liedje Seventh Heaven. Salman Burke, een beetje merkwaardige man was het wel... kwam altijd aan met zijn troon, kon ook op geen enkel stoeltje zitten. Het is ook een zwaar gewicht, letterlijk en figuurlijk. Hij heeft de soul, old school soul, toch wel even nieuw leven ingeblazen. Dan give up, daarmee begon het allemaal zo'n beetje. En werd hij weer bekend in ons land. En ging hij weer over optreden. Met kleinkinderen, met kinderen. Allemaal had hij ze bij zich en allemaal moesten ze hem een beetje bij En dan zat hij daar, in zijn troon. Ik heb hem ooit eens meegemaakt bij Radio 3FM zijn eigen stoel werd binnengebracht. Ik dacht dat het een gimmick was. Maar ja, die man kon niet zitten op een andere stoel. Dus zat hij daar op een echte, letterlijk echte troon. En vertelde over zijn leven als soul-artiest. En hoe de term soul was bedacht. Omdat gospels werden gezongen. Maar gospels, dat was het. En als je dan wat anders wilde zingen, R&B, dat was not En mocht alleen maar over de Heer worden gezongen. En niets anders. En dus bedacht hij, zegt hij, soulmuziek. En daar komt de term soulmuziek vandaan. Muziek vanuit het hart, muziek vanuit de ziel. En mocht dat ineens wel worden gezongen naast de gospel. Ik weet niet of het verhaal waar is, maar ik vond het wel heel plausibel klinken. Ik vond het ook mooi klinken. Hij zei ook toen, nou ja, misschien omdat ik met wijde pupillen zat te kijken naar hem... dat hij Otis Redding ooit heeft ontdekt. Dat hebben we nooit kunnen vragen. Wel weet ik dat de platenmaatschappij nog heeft geprobeerd... hem in contact te brengen met Arthur Conley. De twee kennen elkaar, of kenden elkaar. Arthur Conley woonde al een hele tijd in Nederland, in Ruurlo... met een klein artistibroodje, trad ook nog wel eens op. Maar Arthur Conley gooide de hoorn er al op en Salman Burke... daar brak het zweet bij uit. Dus het is nooit gelukt om die twee met elkaar in contact te kunnen komen. Hij was predikant, had zijn eigen kerk... en hij had ook een limousine verhuurbedrijf... Hoe kun je het allemaal met elkaar regelen, zou ik zeggen. Simon Little woont al een hele tijd in Amsterdam... maar komt uit Londen en heeft zijn bandje Never Mind the Stars. Here's is My Girl. Visionair dit maar eens heeft gedraaid... want het nieuwe album is er nog niet, maar is onderweg. Het Death of Hype. En daar is dan dit plaatje terug te vinden. Maar nu alvast laten horen en nu alvast uitgebracht... op zo'n klein sampletje, zo'n klein plaatje... dat volgens mij nog niet in de handel te verkrijgen is. Wat wel in de handel is te verkrijgen... is deze jongs verschenen cd van Richard Thompson. Dramatic. me just refuse me? Did she just? Uh, grote voorliefde voor deze man, Richard Thompson, zo heet hij. Dreamatic, zo heet de cd, daarvan hoorde je het Back Sun Falling in the River. En mocht je geïnteresseerd zijn in muziek, mocht je de man live willen beleven... kan dat in Nederland. Zit even te kijken, op 8 februari is hij te vinden in Paradiso, Amsterdam natuurlijk. En dan op 9 februari in Utrecht in Tivoli.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 And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, and the times they senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls for the time. you can't understand your sons and your daughters. Thank you. dit is Herbie Hancock op piano. Van zijn Imagine Project. Een liedje van Bob Dylan, The Times They Are Changing. Dat hoef ik je eigenlijk niet te zeggen. Is een bewerking gemaakt samen met The Chieftains... Tomani Diabete, Lisa Henningen, die hoorde je net zingen... en Manu Katché op drums. En Manu Katché is een drummer die ook werkte met groot op deze aarde als Herbie Hancock, Peter Gabriel... Het is zo'n mooie cd geworden. Allerlei liedjes zijn bewerkt door Ruby Hancock. En hij heeft daar anderen voor naar huis gehaald. En dan is het een hele bijzondere cd geworden. En dan klinkt de nacht daadwerkelijk anders bij de varen op Radio 1. Oké, maar nu Bob Dylan in alle ernst. We kennen hem van Doe Maar. Hij heeft allerlei liedjes van Bob Dylan op dit moment bewerkt, op een cd'tje gezet. En die cd die heet Bob Dylan, vertaald in het Jans. Maar wat valt er nou te vertalen aan Corina Corina? Vrij weinig. Qua titel dan. Inhoudelijk wordt het een beetje anders. Hij heeft zijn best gedaan, Ernst Jans. Luister. Corina, Corina, waar was jij al die tijd? Corina, Corina, haar was jij al die tijd. Ik zat in angst om jou, mijn lief. Kom alsjeblieft naar huis. Ik heb een vogel die fluit. Hij zingt het hoogste lied. Ik heb een vogel die fluit. Hij zingt het hoogste maar heb ik jou niet, Corina, dan klinkt zijn liedje niet. Corina, Corina, ik zie jou steeds voor me staan. Corina, Corina, ik zie jou steeds voor me staan. Ik was verliefd, denkend aan jou. Laat ik mijn tranen En we laten hier Bob Dylan voor wat het is. Het staat op de nieuwe cd Ernst Jans. De rest mag je dan zelf een keer beluisteren. Twaalf liedjes staan erop, dus eat your heart out, zou ik zeggen. Het is 13, nee, 16 minuten voor vijf. Hij begon ooit eens onder de naam Woody. Vernoemd naar Woody Guthrie. Hoorde voor het eerst de Sex Pistols, was daar diep van onder de indruk... begon zijn eigen bandje The Clash, zijn naam George Trummer. Helaas is niet meer. En dus maar weer van de cd I see a million walk the city mile. The ticket tape kings and the juvenile. Will anybody tell me which way to go? Will anybody come back on the CB radio? I'm counting the stars telegraph poles, And each one represents the hopes of a soul. You think that God wouldn't be so hard when you see all the little children running, running in the backyard. on a Mississippi to be good with a sub-Saharan song. Somebody is wailing in the financial district, son. Could anybody Joe Strummer en de Mescaleros. Rock Art en The X-Ray Style. Het was dat ik iedere dag naar Radio 3 reed. Iedere dag naar Radio 3FM, werken met Henk Westbroek. En daar luister ik naar de BBC World Service. En ik meen dat op dinsdagochtend tussen half elf en tien uur... of tien en half elf, dat ik luisterde naar niemand minder dan Joe Strummer naar zijn eigen radioprogramma op de wereldomroep bij de BBC dan, World Service BBC. En daar draaide hij vooral derde wereldmuziek. Ja, ja, dat is ook niet meer de juiste benaming. Maar muziek die we niet alle dagen op de radio hoorden. Wat net een beetje anders was. En wat net over de westerse grens heen ging. Vandaar. Oud werk, afgewisseld met nieuw werk. Bij de VARA hier diep in de nacht op deze vroege morgen. my fellow men get misunderstood. When me and my old lady finally called it quits, she decided that she'd try and stop me seeing my kids. So easy for things to get real sad for a lousy husband, but a real good dad. Boy meets girl, they fall in love, choose to start a family, then things get rough. He's gone his house. But if that's the truth, who thinks it's fair to take them children to the worst kind of blues you're ever gonna have when you're a lousy husband but a real good dad? husband. Zijn naam is Todd Sharpville werd door de conservatieven in Engeland gevraagd of hij niet politicus wilde worden. Ze zagen wel wat aan hem. Dat heeft hij niet gedaan, hij heeft het achter zich gelaten en is muziek blijven maken. Speelde in de band van Ike Turner, speelde ook nog mee met eh, niemand minder als Chuck Berry. Zo heeft hij heel wat naam weten te vestigen in de muziekwereld. En nu heeft hij een nieuwe cd gemaakt en het is dan meteen een dubbel cd geworden. Lousy Husband staat op Porchlight, net uitgebracht, vis van de pers. Wat kan ook anders. Het kan ook oud. Graham Parker had een achtergrondbandje. Dat was The Rumor. En The Rumor had veel potentie, had veel aan huis. Maar zou altijd dé achtergrondband blijven. En dat is jammer. Dus zetten we ze nog een keer hier in het schaduw in het maanlichten. Laten we ze nog een keer horen. Dan halen we ze uit de schaduw. today. Sweet talkers don't know what to say. They don't look good, they try if they could. They're alone and they're misunderstood. And it's been years since a person has felt this way. Het was mijn eerste kennismaking met de VARA. Ik luisterde naar Hilversum 3. Ik hoorde daar een Felix Meurders, zo klein als ik was. En hij draaide dit beentje De Rumor. Ik heb er heel lang naar gezocht. Ooit nog eens naar de fonotheek geweest, zoals dat heette. Bestaat al lang niet meer, beeld en geluid geworden. Fonotheek, daar gekeken. En hij bleek vervallen te zijn. Dus ik ging naar de man achter de balie. Vervallen, wat wil dat zeggen, vervallen? Ja, dat hij weg is. Maar vaak is hij dan geleend en niet meer teruggebracht. En dus zal hij nooit meer terugkomen. Iemand had er blijkbaar geld voor over. Iemand wilde hem hebben. En logisch, want er was niet meer aan te komen. Dus ook verdwenen uit de fonotheek. Jaren na dato, toevallig, een paar <laughs> maanden geleden... loop ik een cd-winkeltje binnen en daar zie ik een verzamelaar staan. The Rumor, Not So Much A Rumor, More A Way Of Life. En daar staat hij op. Frozen Years, meteen al liedje nummer 1. En na alle omzwervingen het plaatje dus toch tegenkomen. Better Than The Rest, zingt Tom Gallen, is de titel van zijn nieuwe cd. Fountain Blue, zo heet het nummer. Here I am alone in Blue, Drinking too much wine missing you. And everything I know, I thought I knew. Means nothing here tonight. Castle in the streets of cobblestone. The sky, it looks the same as it does back home. The picture in my pocket En tot zover dit gedeelte van de VARA hier diep in de nacht. Zometeen volg meer naar nieuws.